in Boekraat met het NOS Journaal. Een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana... heeft aan zeker vier mensen het leven gekost. Ook zijn twee mensen gewond geraakt. Onder de doden is de schutter die door een gewapende omstander werd doodgeschoten. De schutter was met een geweer het gebouw binnengekomen... en had het vuur geopend in het restaurantgedeelte van het winkelcentrum. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde in Greenwood, een voorstad van Indianapolis... de hoofdstad van de staat Indiana. De Oekraïense president Zelensky heeft twee van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het zijn het hoofd van veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in bezet Oekraïns gebied. Veiligheidschef Ivan Bakanov en hoofdaanklager Irina Venediktova... waren vertrouwelingen van Zelensky die al samen jaren met hem samenwerkten. Tegen Venediktova is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen... omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen op te geven. Bijna 20 jaar na het verbreken van hun eerste verloving... zijn Jennifer Lopez en Ben Affleck alsnog getrouwd. De Amerikaanse supersterren deden dat in de beroemde witte trouwkapel in Las Vegas... waar in het verleden ook grootheden als Paul Newman, Judy Garland en Frank Sinatra trouwden. Begin deze eeuw kreeg Bennifer, zoals het stel werd genoemd, veel media-aandacht. Ze verloofden zich, maar trouwden nooit. In 2004 gingen Affleck en Lopez uit elkaar. In de coronacrisis kregen de twee weer een relatie en in april maakten ze hun verloving bekend. Het weer. Het wordt tropisch warm. In het zuiden kan het maar liefst 35 graden worden.